Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Vanuit het hele land zijn bouwvoertuigen op weg naar het Malieveld in Den Haag... voor de demonstratie van de actiegroep Grond in Verzet. De betogers willen laten zien welk materieel er komt stil te staan... door de stikstofregels en de PFAS-norm voor chemische stof in de grond. De eerste voertuigen kwamen gisteravond al aan in Den Haag. Sommige actievoerders zijn daar blijven slapen. De demonstranten willen vandaag met zo'n duizend machines op het Malieveld gaan staan. De politie heeft tientallen tips binnengekregen over de oplichters... die bij ouderen binnenkwamen om bloed te prikken. Op die manier zouden ze duizenden euro's hebben buitgemaakt. De bende zou hebben toegeslagen in onder andere Eindhoven, Utrecht en Goorle. Gisteravond werden in de opsporing verzocht beelden vertoond van de verdachten. Op Terschelling is van bijna 45 hectare duinen de begroeide bovenlaag afgehaald. Staatsbosbeheer is aan het plaggen in het kader van de programmatische aanpak stikstof. Vanwege de stikstofuitstoot worden de duingebieden overwoekerd met helmgras. Het zand kan nu weer verstuiven en dat is goed voor de natuur. En een homoseksuele agent in de Amerikaanse staat Missouri... heeft bijna 20 miljoen dollar schadevergoeding gekregen vanwege discriminatie. Zijn leidinggevende zeiden dat de agent zich minder homoseksueel moest gedragen... als hij promotie wilde maken. De man zegt 23 keer gepasseerd te zijn bij een promotie... ook al functioneerde hij prima. En Dick Advocaat wordt de nieuwe trainer van Feyenoord, schrijft het AD. Hij volgt Jaap Stam op, die maandag opstapte na de nederlaag tegen Ajax. De 72-jarige Hagenaar zou een contract tekenen voor de rest van het seizoen. Volgens het AD neemt advocaat John de Wolf en Cor Pot mee als assistenten naar de Kuip. En dan het weer. Vanochtend kan er een mistbank ontstaan. Er staat een zwakke noordoostenwind. De temperatuur ligt rond de 3 graden aan zee...